En daarmee is volgens topman Scheringa de kans om de bank te redden verkeken. Straks om 9 uur komt de rechtbank bijeen en die zal het faillissement van DSB waarschijnlijk officieel uitspreken. Dirk Scheringa heeft begin oktober 700.000 euro van zijn DSB-rekening afgehaald. Dat deed hij uit woede over de mededeling van de Nederlandse bank dat hij moest opstappen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij heeft het geld kort daarna weer teruggestort omdat hij niet de indruk wilde wekken dat hij zichzelf bevoordeelde. IJsland heeft beloofd het volledige geleende bedrag van 3,5 miljard euro terug te betalen aan Nederland en Groot-Brittannië. Dat was eerder nog onzeker. Vorig jaar schoot Nederland ruim een miljard euro voor aan spaarders die door het faillissement van iSafe hun geld waren kwijtgeraakt. De afbetalingsregeling moet nog wel worden goedgekeurd door het IJslandse parlement. De op drift geraakte heliumballon in Colorado was een publiciteitsstunt, dat zegt de politie. Een Amerikaans echtpaar deed de politie geloven dat hun zesjarig zoontje in het mandje zat van een losgebroken luchtballon. Dat leidde tot onnodige paniek omdat het jongetje zich thuis had verstopt. Volgens een sheriff wilden de ouders met die stunt een eigen reality show in de wacht slepen. Een pluk haar van Elvis Presley heeft op een veiling in Chicago 15.000 dollar opgebracht. Het haar zou in 1958 zijn afgeschoren toen Elvis in militaire dienst ging. De lok werd gekocht door een anonieme telefonische bieder. Een shirt van de King bracht overigens meer op, namelijk 52.000 dollar. Het weer. In de ochtend blijft het bewolkt en overwegend droog.